no sophisticated lady I know you miss the love you had long ago and when nobody is near, you cry akoestische uitvoering van de Duke Ellington tune Sophisticated Lady opende het tweede uur van deze vrijdagavond live in het teken van het jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks, techniek Roy Haldeman. Mooi gezongen door de Braziliaanse componist, gitarist en zanger Caetano Veloso. Prachtig zingen kon ook de begin, maand, sorry, begin van deze maand overleden Amerikaanse actrice Lina Horn. Eind jaren 30 werd zij als zangeres ontdekt in Café Society in New York en naar Hollywood gehaald. Ze kreeg bij MGM als tweede gekleurde vrouw een zeven jaar contract en raakte internationaal bekend. Maar Lina Horn had ondanks haar zeer lichte huid enorm veel last van discriminatie. Als een, een film in het zuiden van de States werd vertoond, werd zij er vaak gewoon uitgesneden.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 Life is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary time. So weary all the time since he went away. The blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me.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 I walk around heavy hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Right just dat waren net, zoals in het eerste uur, tenor-saxofonist Benny Golson en flugelhoornspeler Art Farmer, ditmaal in het mooie Like Someone in Love. Ik wil jullie nog een nummer laten horen van Lina Hoorn, nu een beetje vanaf haar jazzykant. Lina Hoorn met I Got Rhythm. daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. You know I'll never ask for, I'll never ask for anything more. Meestal speelde jazzgitarist Joe Pass in kleine formaties. Maar we horen hem nu als leidend solist bij een big band. En het nummer heette Painted Black. Ik ga weer even, een, eh, u hoorde de stem van Frits. Frits is weer beter en is weer aan het werk in Hotel Hoogland. Goedenavond Frits. Een paar uurtjes maar per, per dag, maar het gaat vooruit met hem. En daarom ga ik voor hem speciaal draaien een nummer van Elvis Gerald. En ook om een belofte in te wisselen om eh, wat meer van Ella te draaien. Ik koos voor een ballad waarin zij wordt begeleid door het orkest van Billy May. The Man That Got Away, afkomstig uit de film A Star Is Born met in de hoofdrol Judy Garland. Maar nu Ella Fitzgerald. The night is bitter. The stars have lost their glitter. The winds grow colder. Undone, you. That great beginning has seen the final inning. Don't know what happened. It's all a crazy. Dat was de soms aarzelende trompet van Chet Baker in een dromerige polka dots en moonbeams. Een verzoekje om Louis Armstrong te draaien kan ik natuurlijk niet naast me neerleggen. All Times Are Back, Setsmo met Sweet Lorraine. happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine, yes, a pair of eyes that are blue under summer skies. When you see them, you will realize why I love my sweet Lorraine. I'm so happy when it's raining. I don't miss the sun for it's in my sweetest smile. Yes. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Yes, each night I pray that nobody steals her heart away. just can't wait until that happy day. When I marry sweet Lorraine. just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Bed. Each night I pray yes, that nobody steals her heart away. Just can't wait until you're lucky sky. de wat mysterieuze zangstem van de Amerikaanse pianiste Patricia Barber, die er altijd in slaagt een song iets eigens mee te geven. Dit was een song van haar in 2008 uitgekomen album ter ere van de componist Cole Porter. I Concentrate on You. Even een stukje virtuoos gitaarspel. En dan niet door een van die bekende jazzgitaristen, maar door de cool jazzgitarist Billy Bauer... Begeleid door pianist Andrew Eggers, bassist Milt Hinton en drummer O.C. Johnson is hier Billy Bauer met het vingervluggen You'd Be So Nice, To Come Home To. keer draaide ik wat van de big band van Les Brown. En prompt kwam het verzoek nog eens zo'n ouderwetse big band te laten horen. Nou ja, dat was nog een keer Les Brown. De perfecte bandleider en we hoorden hem nu met het nummer Out of Nowhere, een opname uit 1942. En zo zit Theo uur jazz vanuit Hotel Hoogland er weer op. Voor vanavond heb ik een Nederlands toetje. Een band met allemaal winnaars van de Polmol Swing Award bijeengebracht door bandleider Henk Meutgeert, die ook het speciale nummer schreef.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 De heimcommissie Scheltema heeft alsnog onderzoek gedaan naar oud-DSB-bestuurder Jaap van Dijk. Tweede Kamer had kritiek dat het onderzoek naar hem van de AFM en de Nederlandse Bank niet was voorgelegd aan de commissie die de ondergang van DSB onderzoekt. Waarom dat niet was gebeurd is nooit openbaar gemaakt. Minister De Jager meldt nu dat Scheltema de onderzoeksresultaten over Van Dijk alsnog heeft ingezien. De toezichthouders DNB en AFM waren positief over de voormalige financiële topman van de failliete bank. Volgens Scheltema was het onderzoek zorgvuldig. Eerder waren de toezichthouders het niet eens over oud dsbr Gerrit Salm, wat tot veel kritiek uit Den Haag leidde. De Heidenoordtunnel bij Rotterdam is zeker tot morgenochtend in noordelijke richting dicht door een ongeluk met een cementwagen. Die stond op een oplegger en viel daar in de tunnel vanaf. De cementwagen veroorzaakte veel schade aan de tunnelbuis. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De politie adviseert weggebruikers de Heidenoordtunnel in de richting van Rotterdam tot morgenochtend 7 uur te vermijden. Telefoonbedrijf T-Mobile zegt dat de problemen die veel klanten hebben met mobiel bellen en internetten nog maanden kunnen duren. Veel T-Mobile abonnees die gebruik maken van het moderne 3G-netwerk zijn soms niet bereikbaar. Telefoongesprekken worden verbroken en internet is traag of werkt helemaal niet. Er komen klachten uit het hele land, maar de meeste uit de grote steden. Volgens T-Mobile is de oorzaak een overbelasting van het netwerk. Door de populariteit van nieuwe apparaten als de iPhone is het aantal klanten dat via het 3G-netwerk wil bellen of internetten snel gestegen. Het bedrijf is bezig om het netwerk uit te breiden. Voor het eind van het jaar moet dat overal zijn gebeurd. Dan het weer vanavond overal helder. Morgen eerst zon, later toenemende bewolking en regen. Maximaal rond 19 graden. Dit was het NOS Journaal. seven, six, five, four, three.